Hij was 64. Vorige week werd hij neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam... na een uitzending van RTL Boulevard. Deze mensen hebben ook bloemen gelegd. Ja, ik heb er een kaartje bij gedaan. Ja? Eh, ik vind eh, Peter R. de Vries vond ik echt een held en daar heb ik hem voor bedankt. En ik vind ook dat dit een voorbeeld is voor, eh, ja, voor ons allemaal. Als mensheid, als strijder tegen onrecht en tegen de misdaad. Ik ben gek op Peter door zijn programma's. En, eh, het is een groot gemis geworden. Het is een heel groot gemis. Voor ons allemaal. Peter R. Vries werkte jaren voor de televisie, voor kranten en voor tijdschriften als misdaadjournalist. Zijn werk leverde ook de nodige bedreigingen op, maar hij bleef zijn werk doen. Dan zou ik niet meer in de spiegel kunnen kijken. Dan, dan zou ik denken van, dan, dan, dan verspeel ik mijn recht van spreken. Dan kan ik niet meer ergens in een programma zitten en de politie en justitie de maat nemen. Eh, als ik zelf wegduik, omdat het misschien een beetje te gevaarlijk wordt. Eerder vandaag kondigde het kabinet een onafhankelijk onderzoek naar de beveiliging aan. Grote wateroverlast in Zuid-Limburg. Op verschillende plekken worden mensen geëvacueerd. Het kabinet voert vanavond crisisoverleg over de situatie in Limburg. En ook in onze buurlanden is het flink mis. In Duitsland zijn 42 mensen omgekomen door het noodweer. En in de Ardennen in België zijn minstens zes mensen omgekomen. Correspondent Sander van Hoorn is daar. Ja, er is een dorpje waar mensen op de daken klommen zelfs met de vraag om gered te worden. Ik heb zelf in een ander dorpje gezien hoe mensen dan nog net wel aan touwen het water uitgehaald gehaald konden worden. Maar er zijn ook nu nog steeds gewoon plekken waar eh, je eigenlijk alleen maar met een boot varend over de eh, wegen kunt eh, komen. Dat, dat gebeurt ook wel trouwens hoor. Die hulpverlening die is wel aan de gang. Maar ja, het zijn zoveel plekken in België waar op dit moment de nood hoog is. In Luik is de Maas buiten zijn oevers. Daar worden veel mensen uit hun huizen gehaald. Het weer, de laatste buien trekken via het zuiden ons land uit. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog. Maar in Zuid-Limburg kan weer regen vallen. Morgen overal droog en af en toe zon. Tussen de 20 en 24 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat helemaal vast rond Haarlem en IJmuiden door het ongeluk op de A9. De weg richting Alkmaar is helemaal dicht tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Velzen. Omrijden kan via Amsterdam en Zaanstad.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 Deze laffe daad mag niet onbestraft blijven, schrijft premier Rutte... in reactie op het overlijden van Peter R. de Vries op Twitter. De nabestaanden van de Vries maakten het overlijden van de misdaadjournalist... vanmiddag bekend in een verklaring. Een deel van het demissionaire kabinet komt vanavond bijeen voor crisisoverleg vanwege de overstromingen in Zuid-Limburg. Onder meer premier Rutte en de ministers Grapperhaus en Bijleveld zullen daarbij aanwezig zijn. De veiligheidsregio's Limburg-Noord sluit niet uit dat er vanwege de overstromingen... de komende dagen nog meer evacuaties nodig zijn. In Romond worden morgen woningen ontruimd... omdat de Roer te veel water te verwerken krijgt.